Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brussel hebben ruim duizend mensen gisteravond betoogd voor een veiliger uitgaansleven. Aanleiding is het nieuws dat een barman in een Brusselse studentenwijk... de afgelopen jaren zeker 17 vrouwen heeft gedrogeerd en verkracht. De slachtoffers kregen zonder dat ze het wisten een verdovend middel in hun drankje. De betogers zijn kwaad dat klachten over de barman jarenlang niet serieus zijn onderzocht. Inmiddels is dat onderzoek wel. De burgemeester heeft een plan voor een veiliger nachtleven aangekondigd. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die Van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend... terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten... kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. De burgemeester van Parijs wordt de socialistische kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De 62-jarige Anne Hidalgo werd door de leden van de Socialistische Partij verkozen boven Stéphane Le Foll, de burgemeester van Le Mans. De Franse presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. In opiniepeilingen ligt Hidalgo nog wel ver achter op president Macron en de rechtspopulistische Marine Le Pen. Ook schrijver Eric Zemmour, ook wel de Franse Trump genoemd, zou goede kans maken... maar hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond 11 graden. In de ochtend trekt vanuit het noordwesten een gebied met regen over het land. Smiddags breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 14. In het weekend is er een afwisseling van wolkenvelden en zon.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 En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen Is dat er één om op te bouwen? nu woont ze ver weg en zonder hem op een eiland. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag.